van 7 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Centraal Planbureau vindt dat de WW-uitkering na verloop van tijd lager moet worden. Nu krijgt een WW'er minimaal 70% van zijn laatst verdiende loon. Maar dat is volgens het CPB geen stimulans om een baan aan te nemen. Om meer 55-plussers aan het werk te krijgen... zouden werkgevers voor hen een tijdelijke loonsubsidie moeten krijgen. In Groot-Brittannië heeft zo'n subsidie volgens het CPB goed gewerkt. Premier Rutte voelt er niets voor om de plannen voor het nieuwe belastingstelsel nu al openbaar te maken, zoals de oppositie heeft gevraagd. Hij wil eerst in alle rust kunnen zoeken naar een meerderheid in de Eerste Kamer. Onder meer het CDA en de SP willen pas met de coalitie praten als het principeakkoord openbaar wordt. Vandaag houdt de Tweede Kamer een debat over de gang van zaken rond het belastingplan. Ziekenhuizen willen dat er een aparte pot met geld komt voor het gebruik van extreem dure medicijnen. Nu moeten verzekeraars die vergoeden, maar 80% van de ziekenhuizen zegt daarvoor onvoldoende budget te krijgen. De afspraken over de vergoeding zijn bovendien niet openbaar. Patiënten weten daardoor niet waar ze aan toe zijn. Een apart vergoedingssysteem voor dure medicijnen lost dat op, zeggen de ziekenhuizen. De inwoners van Ede hebben tegen invoering van een koopzondag gestemd. Drie voorstellen werden in een referendum allemaal afgewezen. Een koopzondag in de hele gemeente, alleen in het centrum van Ede... of alleen bij bouwmarkten en supermarkten. Opvallend was dat inwoners van de stad Ede in meerderheid voor waren... maar dat dorpelingen in de gemeente massaal tegenstemden. Wie elke dag 15 gram noten of pinda's eet, heeft een grotere kans oud te worden. Dat blijkt uit een langjarig onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder tienduizenden Nederlanders. Noteneters lijden minder aan ademhalingsziekten, diabetes, Alzheimer, kanker en hartklachten, schrijven de onderzoekers in een medisch vakblad. Meer dan 15 gram noten of pinda's per dag eten heeft geen zin.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 In de Randstad viel op de A1 richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5. A2 Eindhoven-Utrecht tussen Evedingen en Nieuwegein-Zuid 3. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 9 kilometer. En op de A28 richting Utrecht staat bij Amersfoort al 4 kilometer.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 Duizenden mensen hebben dierbaren verloren. Zijn hun huizen kwijt, slapen buiten op straat. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak en medische zorg. De mensen in Nepal hebben uw steun nu nodig. Help Nepal en geef op Giro 555.